In de wijk is het al tijden onrustig door conflicten tussen Marokkaanse en Molukse Nederlanders. Volgens de burgemeester wordt maandag bekeken of de noodverordening wordt verlengd... waarmee de politie en ME e duidelijk op straat aanwezig zijn. Gemeente Culemborg wil proberen over twee weken zogeheten buurtveiligheidsteams in te zetten. Die bestaan uit een wijkagent en een aantal buurtbewoners. Op Kennedy Airport bij New York hebben duizenden passagiers urenlange vertraging opgelopen door een veiligheidsprobleem. Een passagier uit Florida had na de landing een doorgang voor personeel gebruikt en bleek daarna spoorloos verdwenen. Alle reizigers in de terminal moesten na de vermissing het gebouw verlaten en opnieuw door de veiligheidscontrole. Begin januari leidde een soortgelijke situatie op de luchthaven Newark bij New York tot chaotische toestanden. Duizenden passagiers zaten toen een nacht vast. Honderden Sapenzitters rijden vanochtend vanaf acht verschillende verzamelpunten naar het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Van daaruit rijden ze in konvooi naar het Maxisterrein in Muiden. De Sapenzitters willen hun steun betuigen aan het noodlijdende automerk uit Zweden. Als eigenaar General Motors niet met een oplossing komt, dreigt het merk te verdwijnen. Het Saab Support Convoy is een eh, initiatief van de leden van de Nederlandse Saab Forum op internet... Er rijden minstens 46 verschillende modellen mee. Het oudste type is de Saab 92 uit 1951. De tweede 500 meter op de wereldkampioenschappen sprint is in Japan, is gewonnen door de Duitse Jenny Wolf. Tweede werd de Zuid-Koreaanse Sangwa Lee voor Zhang uit China. Sophie Nijman was op de 16e plaats de beste Nederlandse. Met nog één afstand te gaan staat de Zuid-Koreaanse Lee eerste in het klassement. Op de afsluitende 1000 meter heeft ze ruim een halve seconde voorsprong op Wolf.